9 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Zuid-Korea zegt dat er meerdere kogels vanuit Noord-Korea zijn gelost op hun bewakingspost bij de grens. Als reactie op de beschietingen heeft Zuid-Korea ook teruggeschoten. Het Zuid-Koreaanse leger meldt dat er geen gewonden zijn gevallen... en het is ook niet duidelijk waarom er is geschoten. In de Duitse stad Koekshaven ligt sinds dinsdag een cruiseschip met duizenden werknemers van TUI voor anker. Eén persoon aan boord is positief getest op het coronavirus. Er zitten geen gasten op het schip. Het was door TUI Cruises ingezet als vervoermiddel om de bemanning van andere cruiseschepen terug naar huis te brengen. In totaal zijn er 2890 mensen aan boord. Ze blijven daar in quarantaine totdat iedereen is getest op het virus. In Amsterdam-Oost is vannacht een man doodgeschoten. In de buurt van de schietpartij werd een uitgebrande auto met een Duits kenteken gevonden. De politie onderzoekt of de wagen iets met het incident te maken heeft. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. De Britse premier Johnson geeft toe dat, zijn, dat hij zijn coronabesmetting in eerste instantie heeft onderschat. In een interview met tabloid The Sun zegt Johnson dat hij moeilijk kon geloven dat zijn gezondheid in een paar dagen was verslechterd. En ook zegt hij dat zijn artsen nadachten over intubatie toen hij op de intensive care lag. Dan wordt een buisje in de luchtpijp geplaatst voor de beademing. Iedereen die met de hoge snelheidstreinen van Thalys en Eurostar reist... moet vanaf morgen een mondmasker dragen. Dat hebben beide bedrijven besloten vanwege maatregelen... die verschillende landen nemen tegen het coronavirus. Mensen die geen masker dragen kunnen worden geweigerd. Ook kunnen ze een boete krijgen van de Franse of de Belgische autoriteiten. Het weer, wolkenvelden en lokaal kan er een bui vallen. Vanmiddag breekt de zon vaker door en dan wordt het 15 tot 18 graden.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 Tell me what's the matter? Are you sleeping? A lazy moon, I come out soon, make my poor heart beat warmer. A light way, I'm bright as day for my sweet little charmer. Ah, she's to meet me in the lane tonight, if the sky is bright and clear. Please don't make me wait in vain tonight head a watching and a waiting, heart a palpitating, longing for my lady love so deep. Lazy moon, lazy moon, why don't you show your face above the hill? Lazy moon, come out soon. You can make me happy if you will. When my lady sees your face a peeping, peeping, and then I know I promise you'll be keeping. Oh, Mr. Moon. Tell first hundred years. It's a great life if you stick to it. Yes, a great world with a kick to it. If you come up strong, it won't be long till the sunshine appears. If you let him biff you, Mr. Gloom will knock you cold. Get him, never let him use the well-known stranglehold.